Start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De AFM waarschuwt consumenten opnieuw tegen flitskredieten. Het zijn kleine leningen die makkelijk via internet of per sms zijn af te sluiten. Later moeten mensen dan hoge administratiekosten betalen. Door het geen rente te noemen maar administratiekosten worden de regels voor kredietverleners ontdoken. In het VARA-programma Kassa liet de AFM weten dat er al onderzoek wordt gedaan naar sommige van de kredietverstrekkers. Ze werken vaak zonder vergunning en dat is verboden. Ook minister De Jager houdt de leensites in de gaten. Mogelijk past hij de wet aan om ervoor te zorgen dat ze de regels niet kunnen ontlopen. De NAVO heeft na zeven jaar de militaire trainingsmissie in Irak beëindigd. Het gebeurde tijdens een ceremonie in de beveiligde groene zone in Bagdad. Het bondgenootschap liet maandag weten dat er geen overeenstemming is bereikt met Irak over verlenging van de missie. Alle militairen worden uiterlijk op 31 december uit Irak teruggehaald. De trainingsmissie in Irak begon in 2004. Er zijn momenteel zo'n 130 militaire NAVO-adviseurs uit 13 lidstaten en uit Oekraïne in Irak. In de eredivisie heeft Vitesse de uitwedstrijd bij Heracles met 1-0 gewonnen. De winnende goal viel in de 86e minuut en werd gemaakt door Kaisha. Tennisser Robin Haase heeft voor de derde keer het KNLTB Tennis Masters gewonnen. Haase won in de finale in twee sets van Timo de Bakker. Die hield aan het toernooi een wildcard over voor het ABN AMRO toernooi in februari. De wildcard was eigenlijk voor de winnaar, maar Haase heeft op grond van zijn plek op de wereldranglijst al rechtstreeks toegang tot het ATP-toernooi in Rotterdam. Het weer, vannacht mogelijk buien, vooral in het westen, in het oosten opklaringen. Morgen steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw.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 Zaterdagavond op ZFM. ZFM Zandvoort. Een bijzonder goede avond het is vandaag zaterdagavond. Je bent beland in een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort. En de komende uurtje een hoop lekkere muziek. Het eerste uurtje een mix van dance en R&B. Dus voor ons gewend bent. En het tweede en derde uur lekkere stevige mix met onze eigen resident DJ Mouse ook. Zometeen onderweg de nieuwe plaat van Army van Buren. Samen met Adam Young. Met eh, het mooie nummer Utopia. Maar eerst hier Ina met haar laatste verschenen hit Endless. steeds behoorlijk. Maar ja, dat zijn we natuurlijk in Zandvoort gewend. Maar eh, ja, het is toch best pittig. Maar gelukkig nog geen sneeuw, hè. Worden muziek van Armin van Buren, tezamen met Adam Young, met Utopia. daarvoor muziek van Ina. En laatst verscheen dit Endless. Die van Zandvoort, The Nightwalk. Wat dacht je van Nederlandstalige muziek van Chef? Hij doet het samen met een man die... Eh, ja, ze zijn eh, voor het nummer overgevlogen naar Thailand om het stukje op te nemen van Hans de Boy. Hier is Chef, tezamen met Hans de Boy met Diamanten. Zaterdagavond. De FN's Night. Mijn ogen doen pijn mijn zonnebril, heeft de zonnebril Shine, ik kijk in de spiegel als ik zonne wil ah, Want ik geef voor best lekker gaan Tot de motherfucking hits zijn mijn stekker gaan uh, Ochtend, ik word de wekker gaan Opstaan, ik moet weer naar nieuwe plekken gaan Meer mensen blessen, meer mensen zeggen Seth is de beste, maar ik wil niet opscheppen Ik geef van hangen, lopen in blokjes Naar het kopen van riemen met blokjes De op, non-stop, zet ik dingen op Slot, tracks, chicks, the game, noem me op uitgaan, niet te veel nadenken Nadenk je nou echt dat ik nadenken, nog wel nadenken? Na never, een aandenken, een kaartje, whatever diamanten en ze vallen op de boy En het doet pijn als een ander, maar wat glanzen ze toch je oh, En ik kan slingers in je huis Maar denk maar niet dat ik kom zingen op je vuil. Want ik heb het veel te druk Ik ren van hot naar her, ik heb te veel geluk, yeah En met een beetje drugs Lijkt het al snel of ik de hemel kus Dus, rekeningen laat ik liggen Veel te druk met handtekeningen fixen contracten, schmontakten Ik blijf veel liever op de zon wachten Ik kijk naar boven, maar ik zie daar de regen Het bakken uit de hemel komt het naar beneden De regen diamanten en ze vallen de 70 zijn Modern day hippie slash renaissance man Ik ben een renaissance man Of ben ik zo verblind dat ik dat alleen denk Ik had nooit durven denken dat het ooit zo zou zijn Al die diamanten die regenen op mij Ik had nooit durven denken dat het ooit zo zou zijn Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. Just really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned to a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit and talk. I know she's unsure. Uh, ah, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. down. Why you acting like a kid up in a playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was wearing your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know happens when the hourglass of love runs out Within four walls in one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know the hourglass and love runs out. Under one roof and one house. ZFM Zandvoort voor muziek van eh, Tiny Tempa. Tezamen met Esther Dean. Met Love a Suicide. En daarvoor muziek van Seth. Tezamen met Hans de Boy met Diamanten. ZFM Zandvoort. De Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij tussen 9 en middernacht. Met het beste van dance en R&B. En natuurlijk straks DJ Mauzo in de mix. Hier op de radio. En nog even een beetje shownieuws voor je. Beyoncé is een kreng. Misschien wist je dat al. Misschien ook niet. Toegeven wanneer je verantwoordelijk bent voor het feit dat 70 mensen vlak voor de kerstdagen zonder baan op straat komen te staan. Dan zou je op zijn zag gezegd eh, ongelukkig kunnen noemen. Anderen noemen het harteloos, maar eigenlijk is het gewoon een grove schande. Het ex-personeel van eh, Gate 5 kan Beyoncé inmiddels wel schieten. Gate 5 was samen met B het dansspel Star Power aan het ontwikkelen. Maar opeens besloot Beyoncé dat het genoeg was. Na verluid kostte dat Gate 5 een goede 7 miljoen dollar. Volgens de Engelse krant, de Daily Mail, komt door de bye-bye van Beyoncé de hele, het hele plan in de prullenbak. Als binnen de carrière van alle werknemers. Gate 5 wil nu de som van 100 miljoen dollar zien als genoegdoening voor de geleden schade. En uiteraard is het management van Beyoncé een andere mening toegedaan. En zou Kate 5 zich niet aan bepaalde deadlines hebben gehouden. En uh, ja, ga je zeker hier op de hoogte houden bij ZFM Zandvoort over hoe het nou allemaal af gaat lopen. En ik heb nog nieuws over Lady Gaga. Lady Gaga schijnt behoorlijk geobsedeerd te zijn door haar prinses Diana. Obsessie uit ze ook in haar nieuwste nummer. Volgens de vrienden van de zangeres ziet Gaga zichzelf als de popversie van de overleden prinses. Gaga weet dat ze net zo beroemd en herkenbaar is als Diana. Ze droomt dat ze op dezelfde manier overlijdt, terwijl ze door opgevochten fotografen achterna wordt gezeten. Ja, volgens mij ben je dan toch een klein beetje gek in je hoofd, hè? CFM Zandvoort, zaterdagavond terug naar de muziek. En wat voor muziek. Onderweg Lisa Lisa de Cold Jam met Let the Beat Hit Em. Alleen dan de 2011 versie. Maar eerst hier LMFAO met Sorry for the Party Rocking. The most back-to-back beats. Nightwalk. Sorry for Party Rocking. in the party, looking for a hottie to bone. I got a drink in my hand and they just called Buffalo. Popping bottles in the house with models in the VIP. All the girls make out for the whole damn club to see. Can I see a fat booty, gotta have it. I'ma grab it. It's a habit, automatic, like Uzi, Uzi with the sick flow, make a chick go crazy and flash them tatas. Red food, good dude, a true party vodka. I'm true to the game too. It's called beer pong and I can't lose. I got a bunch of bad bitches in the back with some rock on tap and a little bit of Grey Goose. Ooh, oh yeah, we killing shit. With all money, we diligent. So here's a sorry in advance. No hard feelings, bitch. Sorry for party rock. People always say that my music's loud. Sorry for. vrolijke klanken hier op je radio. Het was muziek van Lisa Lisa aan de Cold Jam met Let the Beat Hit Em. En daarvoor muziek van LMFAO met Sorry for the Party Rocking. CFM Zandvoort, zaterdagavond, je luistert naar een Nightwalk. We gaan door met muziek onderweg. Jason Derulo met zijn laatste verschenen Breathing. Maar Chris Lake met Sundown. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Hoor is juist muziek van Firebeats met funky shit. Daarvoor Jason Derulo met zijn laatste geniet Breathing. En daarvoor Chris Lake met Sundown. GFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij je. En ook iedere zaterdag hebben we voor jou de party update. Ik moet je alleen bekennen. De computer heeft even de kuren, dus ik heb eventjes wel te feesten. Zo, krijg een route daarvoor. heb wel de feesten, maar niet de, de line-up, helaas. Die eh, valt gewoon weg op een of andere manier. Ik heb al een paar keer gehersteld, maar op een of andere manier. Ik heb eh, een beetje linkerhanden met computers. Zo een beetje aan mij liggen, denk ik. CFM Zandvoort, de party update. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaan Trouwens, altijd iedere zaterdagavond Framebusters in de Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raymundo. Hij zijn daar degene die daar eh, de, de DJ's allemaal regelt. En ja, en zelf zit er natuurlijk, of staat hij ook achter de decks. De rest vanavond in Air in Amsterdam. Amsterdam Defected in the House. In de Bitterzoet hebben we de Daisy Age. In Club Fox hebben we Wolf. En in Club Light Wild Unlimited. En Club Roses Fjotje Canandonga, Sabado. Dat kan allemaal goed doen. Je moet het gewoon meemaken. En ik zit je zojuist te vertellen van eh, dat eh, in Escape in Amsterdam Framebusters. Nou, ik moet je vertellen, vanavond hebben ze een, aangepast iets. Dus vanavond Brainwash met de Raimundo, Giuliano, Sexy Mr. S on Sex. De MC is Miss Bunty. En in Electric at the Loose hebben Mel Moreno Moreno. Ja, ik krijg net even die flyer in mijn handen gedouwd van, uh, van de collega's van uh, Raimundo. Ja, het is een beetje stom als ik zeg uh, Brainbusters en het heeft een heel andere naam. CFM Zandvoort, wat hebben we nog meer vanavond te doen? In Havana, Amsterdam hebben we vanavond On de Bas. En in Hotel Arena hebben we Punkadelic The Takeover. En dat is met de Nestor Ziel, Elvio Rivon en Aaron Gill. Lucian Ford, Michael Mendoza, Eric E. En hosted bij MC Roga. En in de Latin Area hebben we nog veel meer DJ's. Letten Area, Pascal Moreno en Tyrone Campbell, Rashi Romero, Brian Chundro en Santos en Groove. Groovenatics. En dit is hosted bij Dimitri Nikita. Dat vanavond in Hotel Arena Funkadelic The Takeover. En vanavond in Jimmy Woo Fucking Pop Choirs. In de Melkweg Dance and Producers. En in de Panama Sexy in the House Meets Soundcheck. En dat is met de Brothers in the Boots, Kimberly Ramirez, Owen Joy, Dicey. Dat is op de main eh, stage. En in de studio Kid Q, Gijs Gieringa, Jean Jansen, Revo Ref, Stevie Wonder en DJ Stesco, Vanavond moet je er zijn in de Panama voor Sexy in the House meets Soundcheck. En de Studio 80 uh, eh, in Amsterdam hebben we Welcome to the Future. En in de Sugar Factory is Louis David. En in de Supper Club vanavond eh, Elite. En dat is met Sam Fox, Irwan, Jim Aaschier, Kid Q, Giancarlo en Fc is Iceman. Dat vanavond in de Supper Club Elite. En in de Westerunie vanavond, ook in Amsterdam, Click and Save Me. En dat is eh, Eric Eendhuizen in de line-up. Taras van der Voorde, Warren Fellow, Isis, Wouter de Moor, Philip Young, Delicatessen, Stefano Ricetta, Mike Ravelli, Miss Malera, Sandrine, Il Bitch, Mirella Cruz, Brent Roosendaal, Tim Wolf. Nou, nog veel meer. Het, lijstje gaat gewoon door. Ik eh, denk dat er pak een beetje 20 <laughs> mensen aan het draaien zijn vanavond in de Unie. <laughs> Ik ben even allemaal apropos voor. Ik ga echt niet van, jeetje wat een lijst. Als ik dat allemaal moet opnoemen, dan, eh, ja, dan kan ik alvast een paar biertjes erbij pakken. Want dan gaan we het niet redden voor het einde van de dag. Dan gaan we even kijken of er ook nog feestjes hier in de buurt zijn. Ja, Amsterdam is natuurlijk ook niet ver weg. Maar hè, ik van, ik moet drinken en ik heb allemaal... Nee, dan, eh, dan gaat het hem niet worden, denk ik. Ja, of je moet een taxi nemen. In Zandvoort, ja, ik weet niet hoe lang het duurt hoor, want het staat er niet bij. Maar in een hebben we disco en Classic Party XL. En wat het precies inhoudt, de line-up eh, die is eh, niet bekend. En het begint allemaal. Het is begonnen vanavond om 8 uur. En eh, ja, hoe lang het duurt, ik heb eigenlijk geen idee. Dat is een Disco Train uh, moet je even kijken op disco-train.nl. En dan krijg je daar eh, de link van Disco Classics Party XL Warmond. En dan kom je uiteindelijk terecht in Zandvoort. Ja, heel ingewikkeld allemaal. Mag de pret allemaal niet drukken. We gaan door met muziek, want anders dwalen we helemaal af. Dan is het meer gelul dan dat je muziek op de radio hoort. Onderweg Rio featuring Yujan met Animal. Maar is die Quick Shock. Met These Boots Are Made For Walking. Terwijl Sinatra, Nancy Sinatra, herleeft de oude tijden in een nieuw jasje. Met Boots Are Made For Walking. Quick Jacks, nu hier op CFM Zandvoort. C creeping in through your back door. Silent killer queen. Dat was muziek van Rio featuring Jean met Animal. En daarvoor Quick Jack met Boots Are Made For Walking. CFM zo voor de Nightwalk. Zometeen nog onderweg voor je. Muziek van Donny featuring Eileen Georgia met Hot Girls. Oftewel Elena. Samen met haar oude bekende Donny met Hot Girls. De laatste verschijning van Elena. En eerst nu RJ featuring Pitbull met You Know It Ain't Love. En ik zeg tot zometeen aan de andere kant van het 10 uur met DJ Mouse, in de mix hier op je radio. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk. Saturday night on Love to hate me, I love that you hate me greatly I appreciate your love, love If you want me now, celebrate the love that we have inside Like a full moon rise, right here into my arms Every day I feel I can live or die If you realize, when you walk right out the job. fijne dagen.